Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De werkloosheid in de eurolanden is stage nog nooit zo hoog. Analisten hadden niet verwacht dat de werkloosheid zou toenemen. Met ruim 23% is de werkloosheid in Spanje het hoogst. In Nederland en Oostenrijk is die met 5% het laagst. Het Centraal Planbureau verwacht dat het aantal werklozen in Nederland volgend jaar toeneemt met 6% tot 545.000 mensen. In 2014 neemt de werkloosheid hier weer af. Voorzitter Schulz van het Europees Parlement vindt dat premier Rutte op twee borden tegelijk schaakt. Aan de ene kant werkt Rutte samen met de PVV, maar aan de andere kant wil hij zich niet uitspreken over het PVV-meldpunt voor Oost-Europeanen. Schulz heeft vanochtend met Rutte gesproken over het omstreden PVV-meldpunt. Hij wilde van de premier weten wat het kabinet vindt van het meldpunt, maar Rutte heeft daar niets over gezegd. Hij heeft nog eens herhaald dat het kabinet niet op alle initiatieven van de PVV reageert. De FIFA gaat de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Bahrein en Indonesië onderzoeken. Bahrein won de wedstrijd gisteren met 10-0 en dat is verdacht omdat Bahrein een zege met 9 doelpunten verschil nodig had om in de race te blijven voor deelname aan het WK. De keeper van Indonesië kreeg in de tweede minuut een rode kaart na een overtreding. Bahrein had overigens niets aan de 10-0 zegen omdat concurrent Qatar gisteren niet verloor. Een Amerikaanse vrouw heeft bekend dat ze een 3500 jaar oude boom heeft laten afbranden. De cypress in Florida was voor zover bekend de op vier na oudste ter wereld. De 26-jarige vrouw wilde half januari samen met haar vriend drugs gebruiken bij de boom. Omdat het donker was maakte ze vuur om te kunnen kijken. Daarbij vloog de boom in brand. Het weer, vrij veel bewolking. Lokaal kan de zon doorbreken, vooral in het zuiden. Het wordt een graad of 12. Morgen droog, af en toe zon en ook 12 graden. Dit was het NOS.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 Hij komt er zo bij zitten. En Roy Haldeman met de eh, Battle of the Giants. Ja, en ik ga natuurlijk aftrappen met een mooi nummer. Kijken wat Albert Jan daar tegenover heeft te zetten. En kijken natuurlijk wie er op het einde heeft gewonnen met het mooiste nummer. Dus ik begin nu gewoon met een vrolijk nummer. Dat is van een metropoolorkest. Dat heet Als je muziek hoort, ga je leven. Dus hier, een metropoolorkest live op ZFM. het Metropoolorkest was dat met een wereldwijd orkest. Laat even weten wat u ervan vond. U kunt altijd gewoon bellen naar de studio. Het nummer weet niet zo snel uit mijn hoofd. Maar Albert-Jan, heb jij daar een mooi nummer tegenover staan nog? Ja, uiteraard. Eh, kijk, dit nummer was eh, speciaal eh, opgenomen om, voor het behoud van het Metropoolorkest, toch? Ja, door de, door de bezuinigingen van... de. Ja, van de regering. Ja, van de regering. Oh, oké. En dan uh, wouden ze natuurlijk de bezuinigen op cultuur en daardoor kwam dit nummer uit eigenlijk. Een prachtig nummer. Nou goed, nee, uh, nou, deze, we, downloaden of we kijken natuurlijk op eh, YouTube.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 Huh, Roy en Engels? Ja, ik ken ook Engelse liedjes. Ja, want jij bent voornamelijk van de Nederlandstalige, hè? Ja, maar ik ken natuurlijk veel meer dan alleen Nederlandstalig. Maar dit, is een prachtig duet. Nou, wat zou ik daar eens tegenover zetten? Nou, ik, uh, luisteraars, u bent live eh, momenteel in een extra uitzending. En wij hebben het genoemd The Battle of the Giants. We hebben nu drie dagen lang met kinderen opgetrokken. En nu mogen we even een uurtje zelf wat muziek spelen. En dat halen we van YouTube af. En ook dit filmpje wat daarbij hoort is ook zo prachtig en mooi helder. We gaan luisteren naar BB King met een live opname van The Thrill Is Gone. Ja, dat was natuurlijk Westlife met right, Diana Ross met When You Tell Me That You Love Me. Die heb ik zelf uitgekozen, eindelijk weer. Ja, dat is een mooi duet. Ik had deze, dat, dat filmpje had ik nog niet gezien, maar het is een hele een goede kwaliteit film ook. Hè? Want je ziet bij YouTube zie je dat er rechtsonder staan Vevo en dan maak je toch geen reclame eigenlijk? Nee, maar goed, als je dat erop hebt, als je dat erop ziet staan op zo'n clip, dan heb je de beste kwaliteit die er is. Bijna nou, wel, ja. En jij gaat in het duet, Nou ja, dan moet ik ook een duet tegenover zetten. Oké. Okay. Een ouwe, maar wel blijft mooi. En de twee na mooiste auto komt in deze clip voor. De twee na gaan we in de auto stel <laughs> vandaag. we gaan luisteren naar Eros Ramazzotti samen met Tina Turner.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 Oh, yeah. Estoy pensando en mí. caso que quiero ser Con mis manos yo alcanzaré ik jouw stem weer hoor, doe dat mijn zoon verdriet. Is dit echt ons einde zoals jij het ziet? Hoe vaak heb jij gezegd dat je van me houdt? Dat ik de ware ben en dat je mij vertrouwt. Maar dat alles lijkt voorgoed voorbij. Ik wil je zien, ik wil het lezen in je ogen Vertel me de waarheid, heb je alles dan gelogen? Ga dan, als je denkt dat je beter kunt krijgen. Als je hier niet langer wilt blijven, dan laat ik je los. Maar bedenk dan dat je nooit meer terug kan komen, dat dit het einde van onze dromen. Pas als dat echt in zicht is, dan laat ik je gaan. zeg tegen mijn hoofd dat het tegen is Dat het leven met jou echt geen leven is Maar dat je weg zou gaan, had ik nooit verwacht Ik wil je zien, ik wil het uit jouw mond ook horen Vertel me de waarheid, heb ik deze strijd verloren Ga dan, als je denkt dat je beter kunt krijgen. Als je hier niet langer wilt blijven, dan laat ik je los. Maar bedenk dan dat je nooit meer terug kan komen. Dat dit het eind is van onze dromen. Pas als dat in inzicht is, dan laat ik je gaan. Zandvoort en de regio. Ja, dat was natuurlijk Gordon met Gadan. De officiële titel weet ik niet meer van de, en de zangers. Maar eh, ik vond dit ook zo'n mooi nummer. En sorry voor de geluidskwaliteit. Maar het is namelijk YouTube nog steeds uit we draaien. Ja, want eh, luisteraars, u bent eh, eh, getuige van een extra live uitzending van ZFM Live in het kader van de Kids Adventure Week. Nou, we hebben net de drie workshops gehad, verdeeld over drie dagen. En nou zijn de grote kids nog een uurtje aan, <laughs> aan het spelen. En wat heb ik voor u uitgezocht van YouTube? Sting bij iedereen wel bekend. Maar wellicht dat de trompetist minder bekend is. En dat is Chris Botti, met dubbel T-I, op de trompet. Geniet van Bourbon Street. En daarna hoort u Paul de Leeuw met lachen, dat kan ik niet. Maar eerst natuurlijk Chris Botti met Bourbon Street, wat hij al zei. As a moon over Bourbon Street tonight I see faces as they pass beneath the pale lamplight I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all every day to be strong For I know what I do must be wrong Boy, you'll never see my shade I hear the sound of my feet While there's a moon over Bourbon Street as I go I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb Now I can never show my face soms geen happy end. Ook al ben je dat als kind zo gewend. Met jou was voor mij een groot sprookjesfeest. Tot jij mij zei dat je nooit eerlijk bent geweest. Je gaat en voor ons valt het gordijn hoe het was, zo zal het nooit meer zijn. Ik weet dat ik, net als jij, toch weer verder moet. En wat hou jij je goed, ondanks tranen te lachen. Lachen, dat kan ik niet, zie jij de grap niet van in. Huilen, dat kan ik niet, het heeft voor mij geen enkele zin doet zo fijn, leeg te zijn. Ik weet niet goed of ik eigenlijk nou lachen of huilen moet. Maar wie weet dat ik jou een keer vergeet. Net als bij sprookjes ik het einde niet meer weet mij overkomen is. Weet dat ik je mis, ons gelach en ons huilen. Lachen dat elkaar. misschien. Dit was eh, <clears throat> Paul De Leeuw met Lachen, dat kan ik niet. Heel mooi nummer vind ik zelf. Daarvoor hoorde je nog een nummertje van Albert Jan en dat was natuurlijk... Chris Botti samen met Sting, Bourbon Street. Goed, nou jij komt met Paul de Leeuw aanzetten. Dan zal ik er maar eens even iets eh, anders tegenover zetten. En dat is dan niemand minder dan Joe Cocker. En in deze eh, YouTube filmpje komt een van de mooiste Franse actrices in voor.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 Dus ja, ik denk, die moet ik even draaien. Dat was René Vroger met Why Are You So Beautiful. Daarvoor hoorde je Joe Cocker van Albert-Jan met... N'oubliez jamais. Dat zeg ik. Dat zeg Bonjour. Goed, eh, ja, wat zeg ik daar tegenover? Tijd voor een beetje geweld. Schitterend live eh, concert eh, van James Brown. Eh, samen met eh, eh, Luciano Pavarotti. En samen het is een filmpje, een YouTube filmpje wat u beslist moet zien. En samen zingen ze It's a Man's World. Take us out of the dark and Ja, terwijl nog James Brown en Pavarotti hoort met It's a Man's World, hoorde je net. Ja, en wij zijn al bijna bij het einde gekomen, hè? Nou, dit extra uurtje hadden we wel verdiend, hè, Roy? Nou, we, hebben, we hebben ook nog luisteraars, volgens mij. Ja, ja, ja, zeker een trouwe luisteraar zelfs. Maar die zie ik vanmiddag nog wel, want dan gaan we lekker even een wijntje drinken. Maar in ieder geval, we krijgen sms'jes binnen, hè, dus eh, we worden eh, goed geluisterd. Dus eh, nogmaals, Gerard, vanmiddag lekker wijntje halen. Komt goed. En eh, Roy, bedankt voor eh, al je inzet tijdens de workshops. Jij ja, ook bedankt, Robert jan eh, Dat, dit uurtje moeten we nog eens een keer overdoen, vind je Ik denk het wel, ja. Lekker met uh, goede muziek vanaf YouTube. En dan nu, een te vroege overleden zangeres vind ik zelf, als oh, ze wel bezweken aan de drank, maar dat maakt niet uit. Hier is Winnie Houston met Run To You. Als het goed is hoor.